Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran is bereid de productie van uranium dat onder meer wordt gebruikt voor kernwapens te beperken. Dat meldt het atoomagentschap van de VN. De afgelopen maanden heeft Iran zijn voorraad van bijna 60% zuivere uranium uitgebreid. En vanaf dat percentage is het nog maar een kleine stap naar de benodigde 90% voor kernwapens. Volgens de atoomwaakhond heeft Iran voorbereidingen getroffen... om ervoor te zorgen dat de voorraad hoogverrijkt uranium niet verder toeneemt. Oud-staatssecretaris Atjabar van NSC spreekt uitdrukkelijk tegen... dat ze is gestopt vanwege racistische uitlatingen in het kabinet... In gesprek met Hart van Nederland zegt ze verbijsterd te zijn over de berichtgeving over haar vertrek. Het is voor het eerst sinds haar aftreden dat Atchabar de publiciteit zoekt. Ze benadrukte nogmaals dat ze onder andere is vertrokken vanwege polariserende omgangsvormen. Haar vertrek leidde vrijdag tot een kabinetscrisis die pas laat op de avond werd bezworen. Spanje geeft de komende drie jaar bijna een miljoen illegale migranten een verblijfsvergunning. Het gaat om 300.000 mensen per jaar. Volgens Spanje is dat nodig om de beroepsbevolking te laten groeien. De Spaanse economie is de snelst groeiende economie in, U de EU... maar de bevolking vergrijst, waardoor er veel personeelstekorten zijn. De Nederlandse tennissers hebben in de kwartfinale van de Davis Cup voor een verrassing gezorgd. Ze wonnen in Malaga van gastheer Spanje met 2-1... Dat betekent meteen het einde van de loopbaan van tennisser Rafael Nadal. De 22-voudig Grand Slam-winnaar gaat met pensioen. In zijn laatste wedstrijd als proftennisser verloor Nadal eerder op de avond in twee sets van Botik van de Zandschulp.